uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Om het leven kwamen is mogelijk veroorzaakt door een Nederlander. Volgens de Belgische politie heeft de 24-jarige man uit Ossendrecht verklaard dat hij, hij achter het stuur zat. De politie onderzoekt of zijn verklaring klopt. De Nederlander had niet gedronken. Bij het ongeluk kwamen een man van 71 en zijn vrouw van 67 om het leven. President Maduro van Venezuela heeft meer bevoegdheden gekregen. De komende negen maanden mag hij per decreet regeren. Het parlement van Venezuela heeft daarmee ingestemd. Maduro wilde meer macht naar zich toetrekken vanwege de wat hij noemt Amerikaanse dreiging. De wet is een reactie op nieuwe sancties die de Verenigde Staten onlangs hebben opgelegd aan Venezolaanse regeringsfunctionarissen. In Nigeria zijn tientallen mensen doodgeschoten bij een aanval op een dorp. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. Berichten over het aantal doden lopen uiteen van 45 tot 81. De daders zouden met machinegeweren om zich heen hebben geschoten. Onduidelijk is wie er achter de aanval zit. In het gebied zijn geregeld conflicten tussen boeren en herders over de verdeling van land vroegere bassist van de band Toto, Mike Porcaro, is overleden. Hij leed aan de spierziekte ALS. De 59-jarige Porcaro speelde al een paar jaar niet meer. Hij kwam in 1982 bij de band voor de tour naar hun succesvolle album Toto 4. Toto had vooral succes in de jaren 80. Tennisser Robin Haase heeft op het Masters toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets, 6-3, 3-6 en 6-3. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rosol. Het weer, minimaal rond 2 graden. Het klaart langzaam op. Overdag af en toe zon. Het blijft droog en het wordt rond de 12 graden. Morgen en woensdag wordt het 15 graden met geregeld zon. Vanaf donderdag wordt het weer frisser.